Annette Schut met het NOS Journaal. Gladheid en wintersweer hebben vanavond opnieuw tot ongelukken geleid. Het ging onder meer mis in Os. Daar belandde een auto ondersteboven in de berm. In de kop van Noord-Holland bij Berkhout behaalde een automobilist een nat pak... nadat hij met zijn auto in de sloot belandde. In Weesp belandde ook een Tesla in de sloot nadat de auto uit de bocht vloog. Vanwege de gladheid geldt nog steeds een waarschuwing. Het KNMI heeft voor het hele land tot maandagavond 10 uur code geel afgegeven. De ontvoerde Venezolaanse leider Maduro is aangekomen in New York. Hij werd samen met zijn vrouw met een vliegtuig naar de stad gebracht. De New York Times schrijft dat de twee naar een gevangenis in Brooklyn worden gebracht. Maduro wordt aangeklaagd voor onder meer drugsterrorisme en het importeren van cocaïne. De Venezolaanse leider kan op zijn vroegst maandag voor de rechter verschijnen. En de Venezolaanse vicepresident Rodriguez zit toch niet in Rusland. Dat meldde persbureau Reuters eerder. Inmiddels is ze opgedoken in de hoofdstad Caracas, waar ze een toespraak hield. De vicepresident wil dat Maduro en zijn vrouw worden vrijgelaten. Volgens haar is Maduro de enige legitieme president van Venezuela. Eerder beweerde president Trump dat Rodriguez bereid is om samen te werken met de Amerikanen. Maar daar lijkt het dus niet op. Rodriguez roept Venezolanen op zich te verzetten. Oppositieleider Machado reageerde eerder wel uitgelaten op de Amerikaanse operatie. Trump betwijfelt echter of zij het land wel kan leiden. Volgens hem heeft ze geen steun en respect in Venezuela. Het WK darts is opnieuw gewonnen door Luke Littler. De 18-jarige Brit won voor de tweede keer. Hij won van de Nederlandse Gian van Veen. Het weer, maar trekken winterse buien over het land. Het koelt vannacht af tot min 3 in het oosten en plus 2 in het westen.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 feel right, but I need some advice and I know that I'm acting foolish. Push put me up around noonish. Half a blunt, yeah, we coolin'. Push it up, run out, outcasts. 100 days, yeah, we cruising. and I love you right.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 is ZFM. Hier hoor je het laatst Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.